samba, bossa nova, hustle like Het heeft niks met benzine te maken. Dat dachten we vroeger wel eens toen dit nummer uitkwam. Althans, ik niet hoor. Toen was ik nog veel te klein. Maar eh, ik heb het uit de overleveringen. <laughs> ja, Paul en K aan het begin van het eh, tweede uur van de show. De zondagmorgen van GoFM. Esso Beso. Een mooie uit 1963. Welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Nog een uurtje gezellige muziek voor op de zondagmorgen, voor bij de koffie. Misschien het ontbijt, het verlaten ontbijt en misschien wel de vroege brunch. Zou zomaar kunnen. Hier is muziek van Roger Whittaker. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning, so they say. I myself don't talk about a new world in the morning. world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long. she was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. zo nu en dan mag ik hier gewoon eh, bij de show mijn eigen voorkeuren eh, draaien. En dit is zo eentje. Ja, PhD, I Won't Let You Down uit 1982. Ik weet niet waarom. Nou ja, het was in ieder geval een geweldige nummer 1 hit. Toen door tijd. Ehm, wat hoorde je ervoor? Oh ja, Roger Whittaker. fluitert eerste klas. Eh, New World in the Morning. Blijf bij me, want zo meteen, over een eh, kwartier, ongeveer 20 minuten, komt eh, Jeroen van Gent langs. Hij heeft zijn microfoon te luisteren gelegd in de winkelstraten. En vroeg aan u, welke angst heeft u overwonnen?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 Maar Douwe Bob heeft hem heel erg mooi gezongen. What a Wonderful World. En voor, ach, <laughs> geweldig. Velaski en Appellation Contrôlée. Een nummer waar je geen hoofdpijn van krijgt. Gelukkig maar. We come on this loop, John Bean. nummers die we veel te weinig draaien van Stevie Wonder hier in de show. En bij GoFM misschien ook wel. Mag wel wat vaker. <laughs> yep. Stevie Wonder, Isn't She Lovely en een klassieker van de Beach Boys. Eh, natuurlijk hoorde je van hen eh, de sloep John B, je weet het. Ook eh, daarvan ben ik een fan. Ik ben een fan van de Bee Gees, ik ben een fan van 3J's, ik ben een fan van... ja, van wie eigenlijk niet eigenlijk. En daarom zitten zoveel verschillende deunen in de show. Kom je er net bij? Kom je net uit je bed rollen?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 Ik weet niet of je wel eens naar de tekst luistert van eh, de songs die we draaien hier bij GirlFam. Nou, dat zijn hele bijzondere hoor, vaak. Ja, ook deze. Nou ja, je kunt de teksten tegenwoordig ook gewoon eh, opzoeken op ja, internet gewoon, hè. Google gewoon even Natalie, Natalie in Berkeley. Of in Berkeley, sorry. Ach, het is zondagmorgen ook voor mij. En Torn. En dan krijg je vanzelf de songtekst ook, kun je meelezen. Stan Ridgway ook een eh, mooie trouwens. Camouflage. Over de oorlog en de problemen die een soldaat ondervond en de wonderen die kennelijk de wereld niet uit zijn. Je hoorde het hier allemaal in de show. Goed, het is uh, tijd voor de reportage van eh, Jeroen van Gent. Want die is natuurlijk de straat weer opgegaan. En eh, ja, zijn conclusies eigenlijk. Het is weer vakantie en dus wordt er weer meer gevlogen. Dat horen we natuurlijk iedere dag. Stapt u dan zonder angst en vrees in zo'n ja, zo'n aluminium buis. In zo'n apparaat. Hangen er spinnen bij u in huis waar u met een enorme boog omheen gaat? Laat u alle blauwe enveloppen ongeopend liggen. <laughs> Ja, wat voor angsten kunnen we allemaal hebben. Maar welke angst bent u te boven gekomen? Tja, dat was de vraag op straat. En dit zijn uw antwoorden. Welke angst heeft u overwonnen? ik heb heel veel angst over, moeten overwinnen vanwege ziektes. Ja? Dus ja, daar wil ik niet verder op ingaan. Nee, maar, niet, Nee, eh, maar dat, uh, heeft eh, levensbedreigende situaties heb ik meegemaakt. En dan ja, ben je blij als je uiteindelijk toch nog hier staat. Ja, ja. En het is niet één keer gebeurd, maar het is vele malen gebeurd. Dus je moest zich terecht tegen verzetten, tegen die angst. Nou ja, het, het wordt nou, vanzelf angst. Hij noemde het altijd het zwaard van Damocles hangt en blijft hangen boven, je hoofd. Mhm. van, eh, door, door de ziektes eh, die hij heeft eh, en heeft gehad. Dus dat, dat zijn dan dingen van ja, nou ja, dat je dat zo voelt. Hè. En je komt er dan waarschijnlijk sterker uit. U, komt, u bent er sterker uitgekomen, neem ik aan. Ja, maar wat is sterker eruit komen? <laughs> nou ja. ja. U, nee, kunt, u kunt wat hebben. Ja, maar dat is al jaren zo. Anders had ik hier niet gestaan. Nee. Dus. Welke angst heb ik ooit overwonnen? Ja. Nou, voor, eh, nou, een angst voor, nou ja, best wel pittig. is een kleine angst eh, voor insecten en dat soort dingen. Ah. Niet meer bang van. Gewoon alles vangen en buiten zetten. En eh, waar was, was je het meest bang van? Spinnen? Of ja, spinnen, ja. En wat doet u nu? Een glaasje eroverheen, ansichtkaartje erover, een kartonnetje, kartonnetje ah. en dan kennen ze zo naar buiten. Ik wist het. ja. ja. ja. Maar dat, dat vergt wel iets om dat kunnen gaan doen? We zijn helemaal plantaardig gaan eten en alles. Dus helemaal into de diertjes en zo. Ah. Dus eh, nou ja, daar hoort dat natuurlijk ook bij. Ja, ja, ja. Dus eh, niks meer doodslaan en alles vangen en naar buiten zetten. Ja, nou, dat is een principe. En dan eh, ja, kan je daar niet van afwijken, toch? Angst zit allemaal tussen je hoofd. Ja. Ik, heb, ik, ik heb er geen. Maar dan heb je het wel vast al eerder herkend. En wat je zegt, het zit tussen de oren. Ja, natuurlijk een familielid eh, verliezen is natuurlijk je grootste angst. Maar ja, voor de rest heb ik geen angsten. Familie, en dat is tot nu toe gelukkig niet gebeurd, denk ik. Nee, nog niet. Oké, dat is goed. Welke angst heeft u ooit overwonnen? Die hoor, mevrouw. Jawel. angst? Vliegen. Oh, vliegen, toch? Ja, vliegen, ja. ja, vliegen wel, ja. Dat hoor je wel. Dat hoor je wel, ja. ja. Eh, is het nu zo dat u eh, rustig een vliegtuig aan kunt stappen en een beetje op, de, op het gemak kan <laughs> zitten? Nee, nee. Oh. nee, nee, liever niet. Maar nee, liever niet. Nee, als je het niet, niet echt hoeft natuurlijk. Nee, nee, ik ga niet, ik ga niet voor mijn lol vliegtuig in. Welke angst? Heeft ik heb vroeger heimwee gehad. Heimwee? Ja, ja. Even kijken, ja, dat is een angst hè? Ja. ja, ja. Eh, waarschijnlijk met werkweek op school, zoiets? Ja, de drie daags op groep 7 inderdaad. Daar, ben ik, daar ben ik inderdaad niet mee mee geweest. En de eh, werkweek groep 8 wel. En dan zouden mijn ouders me constant ophalen. Dat is ook niet gebeurd. Ik ben uiteindelijk heel de week gebleven. En hoe heeft u het overwonnen? Eh, op een gegeven moment moet je wel. Op nou, nou dat is het. Soms moet je gewoon dingen aangaan. Ja. Dan kan je heel bang zijn. Je gaat dan nadenken over de gevolgen. Ja, dat en ik ga dat. En nu, eh, als je dat niet denkt, want ik ga plezier hebben. Nou ja, ik ben me er niet van bewust in elk geval. Dat is, ja, misschien ben ik heel naïef daarin, maar ik ben me er niet van bewust ik vind tegenwoordig dat, dat angst regeert bij een heleboel mensen. Van eh, de, de, criminaliteit die er heerst en alles. En dan denk ik, ja, nou, het zal me wel als partij is, ga ik even wel. Ja. Dus dat, eh, ja, ik sta, wat dat gaat vrij nuchter in het leven. Ja. Ja. ja, maar ja, ik zeg altijd, zelfs de grootste en de dikste eik valt een keer om. Kijk, die eik kan ook ziektes hebben. Ja. ja. Hij kan wel van flink formaat zijn, maar toch omvallen ja. Zo'n mooie eiken ziet zit helemaal voor me. Ja. <laughs> ja, ja. Van, als je nou, angst praten voor eh, grote gezelschappen. Ja, dat eh, heb ik altijd eh, heel lastig gevonden. En u moest het doen? Ja, maar mijn werk vereiste dat soms. Ja. En dan, ja, dan sta je toch met een trillend lipje of zo. En dat, nou, dat is volgroeid, zeg maar. <laughs> Dat, Hoe dat heeft u dat gedaan? Wat heeft u eraan gedaan? Alles opschrijven en in het begin alles oplezen. En daarna gaat het eh, soms vanzelf. Ja, dat zou je nou altijd zien dat je dan dat niet, niet, niet, niet fijn vindt en toch moet doen. Nee, dat klopt. Ja. En dat was echt een angst. Ja, dat was echt een angst. Ja, ja. want dan? Ja, daar ga ik. Eh, bloed prikken. Bloed prikken? je eigen bloed. Mijn eigen bloed, ja. Oh, u bent misschien diabetes, moet dat nee, doen? Nee, nee, helemaal niet, helemaal niet. Maar in mijn werk kwam ik wel eens eh, slachtoffers tegen die bloedde hard. En, <laughs> maar, daar kon ik wel tegen, maar toen ik voor de, omdat ik een keer zelf bloed moest prikken, toen eh, ging ik eh, horizontaal. Ja. Dus van de andere kant ik liet het zien, maar van mezelf wat lastiger. Dat is typisch, ja. ja. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit, uh, ooit gehad heb. Nee? Voor. Nee, nee, nee? Geen angst? Nee. Nou, dat is hartstikke goed. Ja. Ja. <laughs> Tandarts. Mensen noemen van alles. Ja, nee, ik kan me niet dat ik een angst heb overwonnen. Nee, nou de, de, allereerste keer dat ik ging vliegen eh, zat ik in een luchtverzakking. En toen ging, eh, oh. een, het was de eerste keer dat ik vloog en toen ging een man die schijn voor me zat, die ging zitten bidden. En <laughs> ja, dat, was niet, zijn dingen. Dat was niet leuk. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat u bang wordt. Ja. Maar wat heeft u eraan gedaan? Heeft u de, ja, er moet aan gewerkt worden. Wat heeft u gedaan? Nou, niks. Gewoon, <laughs> gewoon, maar... gewoon instappen en uh, nergens aan denken proberen. Ja, dat is gelukt dus. Nee, want ik vind heel de vlucht eng. Ook omdat je, je kan er niet uit. Ja. En zelfs als, eh, nou ja, dat is dan misschien... Ik, ik wil geen cruiseboot op. Eh. Ook niet. Nee. Er moet, er moet een soort van vlucht zijn. Ja. ja. ik begrijp hem helemaal. Als u nu op vakantie gaat en dan bent heel eind weg, krijgt u nu ook nog heimwee? Nou, ik vind op vakantie gaan echt verschrikkelijk. Ja? Ja, echt, echt. Ja. Mijn kinderen eh, niet, die vinden dat heel leuk. Maar ja. ik, ik, verzin altijd een reden om een dagje eerder terug te gaan. Of, uh, en als we in het buitenland zitten, wordt dat lastiger. Dan ben ik afhankelijk van de vliegmaatschappij. Maar zeker als we <clears throat> in, in Nederland gaan, dan uh, verzin ik op donderdagavond zeg maar altijd wel de smoes. Eh, ja, het zwembad moet nog gevuld worden. Eh, dat, moet is je, echt, dat is echt nog een beetje die mee. Moet je heel vroeg wakker worden morgen, dan moeten we heel vroeg weg. Dan kunnen we beter nu al gaan rijden. Slaap je al in je eigen bed. Wel een goeie. Wel een ja. goeie. Begrijp het wel. Begrijp het <laughs> ja, ja, absoluut. Hey, dankjewel. Hè. Dankjewel voor de hey, Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Get out of my mind. the secret of your youth. You led me to just a baby in disguise. And though you de handjes. Hoppa. Tuurlijk, Ria Valk. De liefde van de maan gaat door de maag. Eén ding, spruitjes, dat heette bij ons thuis schuddebolle groenten. Daar maak je mij niet blij mee hoor. En eh, niet opgevonden <laughs> zou je kunnen zeggen. Lekkere muziek, gewoon feestelijk op deze zondagmorgen. Gary Packard en de Union Gap hoorde je ervoor met Young Girl. De tijd schiet lekker op. Het is al zo'n, eh, ja, 14 minuten voor 12. Ja, op mijn klokje hoor. Misschien is het eh, bij jou eh, anders, maar het zou zomaar kunnen. En we hebben nog een paar prachtige nummers voor je. Hier bij GoFam, waar we gewoon de leukste muziek en de beste informatie voor je hebben. I suppose they could be true. All about love and what it can do to you. High is the risk of striking out, the risk of getting hurt. And still, I have so much to ik zag het bonte gezelschap eh, kort geleden bij ons op eh, onze tv-zender GoTV. Want daar draaien we de hele dag eh, videoclips. Zou je, ook, zou je ook eens op kunnen afstemmen. Natuurlijk op je computer, maar ook via de kabel. Hè? En dan zie je onder andere dit soort videoclips voorbij komen. Nou ja, een bond gezelschap, zoals ik al zei. The Army of Lovers and Crucified. Virgo Sharky hoorde je ervoor met... ach, a good heart. Een goed hart. Wie heeft dat niet, hè? Tja. Heb jij een goed hart? <laughs> nou, eh, eh, laat maar weten dan via Facebook. ben benieuwd of je een heel goed hart hebt. En of je ook een hart vol liefde hebt. Ja, want daar gaat het volgende lied, nou ja, song over van The Guys and Dolls. Toen nog met zes. solution. You supply the reason. roams the corners of Kentucky, taller than a California redwood tree. Richer than a 49, a miner striking lucky. Guys and Dolls aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. There's a whole lot of De show zit erop. Ik ga zo meteen eens lekker kijken bij de visserijfeesten in de ja, Westkust natuurlijk. Daar is van alles aan de gang. Gezellig. Dus eh, misschien kun jij daar ook wel naartoe, of niet? Nou, dat zou zo wel kunnen. Ehm, mijn middag is dus wel goed besteed. Een deel van de avond dus... Eh. Hey, ik ben er volgende week zondag weer tussen 10 en 12. Wederom met prachtige muziek naar weer hopen En eh, weer een paar praatjes. Ik hoop dat je erbij blijft. En bij GoFam. Mooie dag. Oh ja, en tot slot van de show. Ach, ook een legendarische van Aphrodite Child. Such a funny night. Nogmaals, een mooie dag.